Kasper Meijer met het NOS-journaal. In Bloemendaal aan Zee staat de bekende strandtent Bloomingdale Beach Club in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand... en moet het strandpaviljoen als verloren worden beschouwd. De brandweer laat het pand gecontroleerd uitbranden... en probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende strandtenten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er was niemand aanwezig toen de brand uitbrak. Het Soedanese leger en de RSF-militie zijn het eens geworden over een staakt het vuren van een week. Dat melden de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië die bemiddelden tussen de twee partijen. De wapenstilstand moet humanitaire hulp mogelijk maken en gaat maandagavond in. Tot nu toe waren er meerdere korte gevechtsonderbrekingen in Soedan aangekondigd... maar die werden herhaaldelijk geschonden. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat de Russische troepen de Oekraïnse stad Bakhmut volledig in handen hebben. Gisteren zei de baas van het Russische huurlingenleger Wagner al dat ze de controle hebben over. Maar Oekraïne zei dat er nog hard wordt gevochten. Bakhmut is al maandenlang een toneel van zware gevechten. Of de stad daadwerkelijk nu in Russische handen is, is moeilijk te verifiëren. Heracles Almelo heeft besloten om komende middag geen rondrit te maken voor aanvang van de huldiging. Dat heeft de kampioen van de eerste divisie besloten... naar aanleiding van het tragische ongeluk met een kampioenswagen op zaterdagmiddag in Ierseke. Daarbij kwam een meisje van vijf om het leven. In een verklaring zegt Heracles mee te leven met de nabestaanden... en dat de club het nu niet gepast vindt om het kampioenschap op een platte kar te vieren.